In maart vorig jaar hielden ze een straatrace en reden ruim 100 kilometer te hard in de bebouwde kom. De vader, die te veel had gedronken, raakte de auto van het slachtoffer in de zijkant... waardoor de vrouw zwaar gewond raakte. Twee weken later overleed ze in het ziekenhuis. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij is blijven ontkennen en dat hij geen berouw heeft getoond. De man die terecht stond voor de Rabobankmoord is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs. De man zou verward zijn geweest toen hij in februari in Utrecht een Rabobankmedewerkster op straat doodstak. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij stemmen hoorde die hem opdroegen iemand aan te vallen. De man was in Polen alles veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij werd daar drie jaar behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. In Irak is de islamitische staat verjaagd uit de laatste stad die nog in handen was van de terreurorganisatie. De stad Rawa is veroverd door Iraakse troepen, gesteund door de coalitie waartoe ook de Amerikanen behoren. Daardoor is van het zelfverklaarde kalifaat niets meer over. Rawa ligt aan de grens met Syrië. Dat land werd begin november al definitief op IS heroverd. Veel IS-strijders zijn nu de woestijn ingevlucht en worden achterna gezeten door het Iraakse leger. In Utrecht is een begin gemaakt met de plaatsing van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug is 170 meter lang, 15 meter breed en weegt ruim 3000 ton. Het gevaarte wordt op zwaar transportwagens met in totaal 600 wielen gezet en wordt heel langzaam naar zijn plaats gereden. De werkzaamheden gaan het hele weekend duren. Het weer, zonnige periode, ook wat in het noorden ook valt er in het noorden een bui. Het wordt een graad of 10. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land. In het zuiden blijft het lang droog en het wordt dan 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens 3 kilometer met een kwartier vertraging.